ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Een heftig verkeersongeluk in Den Haag. Agenten probeerden vannacht een auto aan de kant te zetten. In plaats van te stoppen ging de bestuurder er vandoor. Na een achtervolging sloeg de wagen over de kop, knalde tegen een boom en vloog in de fik. Het ziet er niet best uit, zegt deze verslaggever van Omroep West. De auto ligt op zijn dak en is compleet uitgebrand. Er zijn heel veel... Eh, politiemensen hier aanwezig. En ook een, vrachtwagen en de tenten, zwarte hekken. Eh, maar er wordt niet veel gedaan op dit moment. Het is niet zo dat ze in de auto nu bezig zijn met een onderzoek. Dat gebeurt misschien wel in de tent of daarachter. Hij denkt dat het niet goed is afgelopen met de bestuurder en eventuele andere inzittenden, maar dat weten we niet zeker. De politie heeft er nog niks over gezegd rond deze tijd gaat de rechtszaak tegen Marco Borsato weer verder. De zanger wordt beschuldigd van ontucht met de 15-jarige dochter van de voorzitter van zijn fanclub. Als het goed is, hoort hij of hij schuldig is of niet. Maar het kan ook zijn dat de uitspraak wordt uitgesteld. Een man die vier jaar geleden werd opgepakt op Schiphol en uitgeleverd aan Australië... moet daar lange tijd de bak in. Hij is veroordeeld voor de smokkel van 20 kilo meth... en heeft ook toegegeven dat hij de baas was van een enorme drugsbende. Die was ooit verantwoordelijk voor 70% van de meth-smokkel naar Australië... en verdiende ooit 17 miljard dollar in één jaar. Kinderen op de basisschool moeten niet alleen oefenen met schrijven, ook met praten. Dat zegt de onderwijsinspectie na onderzoek. Een derde van de leerlingen in groep 8 heeft moeite om een normaal gesprek te voeren... of om gevoelens onder woorden te brengen. Op deze basisschool in Amsterdam doen ze dat sinds een aantal jaar met succes. Doordat kinderen het veel doen, gaan ze het ook makkelijker vinden. Wij deden hiervoor ook wel, en dat hoor je op veel scholen... één keer per jaar een spreekbeurt en één keer per jaar een boekbespreking. En als kinderen ja, dat niet gewend zijn... dan kunnen ze ook een soort spreekangst ontwikkelen... en dat heel spannend gaan vinden. Dus kinderen moeten gewoon dat veel doen. Ook ouders moeten aan de slag. Blijf langer voorlezen en praat wat vaker over het nieuws. Het weer nog, later vanuit het zuidwesten wolken en regen. Maar tot die tijd zijn er opklaringen met best wat zon bij 8 of max 9 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 richting Amsterdam heb je nog 20 minuten vertraging tussen Soest en Naarden. Er staat 7 kilometer door een ongeluk. De weg is eh, hier weer vrij. Na 7 van eh, Horen naar Zaanstad. Tussen Horen en Purmerend Noord duurde nog 25 minuten langer over door een ongeluk. Ook hier zijn alle rijstroken weer open.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 Your let me down. Like I fell in love with you. You turned my whole world upside down. home darling, please lay Darling, won't you ease my worried mind? Make the best of the situation. I finally insane. Please don't say you'll never find a grave.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 Watching you, and I girl. like what I see. Like what Would I you see. come home with me, girl? you, You're making me feel making like, me oh my feel. God, is this real? Would you be my special girl?